Van 6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Door een zware aardbeving in Mexico zijn bijna 150 mensen omgekomen. De beving had een kracht van 7,1. Het epicentrum lag op ruim 100 kilometer afstand van Mexico-stad. Tientallen gebouwen in de hoofdstad zijn ingestort door de beving. Het is de tweede zware beving in korte tijd. Bij de vorige beving twee weken geleden kwamen bijna 100 mensen om het leven. De Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid geeft toe dat er in de jaren 80 zogenoemde babyfarms waren in het land. Dat zijn plekken waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te voldoen. Het is voor het eerst dat de Sri Lankaanse regering het bestaan van babyfarms toegeeft. De minister zegt in tv-programma Zembla dat hij de zaak hoog opneemt en een onderzoek start naar het gesjoemel. Orkaan Maria stevend af op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Daarna is Puerto Rico aan de beurt. De autoriteiten daar waarschuwen de bewoners. De orkaan is al van de hoogste categorie en neemt nog steeds in kracht toe. Gisteren raasde Maria langs Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De schade daar lijkt mee te vallen omdat de orkaan op ongeveer 100 kilometer afstand bleef. Op Dominica is waarschijnlijk wel veel schade, maar er is geen contact mogelijk met het eiland. En op Guadeloupe viel een dode door een omgewaaide boom. De overheid gaat een nieuwe reeks frequenties peilen voor de bestaande 4G en de nieuwe 5G-netwerken. Eind 2019 gaan ze onder de hamer. Telecombedrijven betalen dan geld om de frequenties de komende 20 jaar te gebruiken voor de mobiele telefoons. De frequenties die worden geveild worden nu gebruikt door onder meer Digitenne en Defensie. Sommige wetenschappers zijn bezorgd over de veiling. Ze zijn bang dat er te weinig vrije ruimte overblijft in de ether. Onder meer wifi maakt gebruik van die vrije ruimte.